7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Schiphol moet ook na 2020 blijven groeien. Dat zegt minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in de Volkskrant. Lelystad Airport gaat er volgens de minister ook gewoon komen. Omwonenden en milieuorganisaties willen dat het aantal vluchten op Schiphol... tot 2023 niet verder toeneemt. Maar volgens Van Nieuwenhuizen kan de luchthaven niet op slot. Daardoor zou Schiphol de concurrentiestrijd verliezen... met andere luchtvaartknooppunten in Europa. Een aantal Europarlementariërs is de toegang tot Venezuela geweigerd. De parlementariërs, onder andere Esther de Lange van het CDA... wilden naar het land om te praten over de humanitaire situatie. Op het vliegveld van hoofdstad Caracas aangekomen... werd hen de toegang tot het land ontzegd. In een filmpje op Twitter zegt de Lange dat een ambtenaar hen vertelde... dat ze op de eerste vlucht terug moesten naar Madrid. De delegatie van het Europees Parlement beschikte over diplomatieke paspoorten... en had een uitnodiging van het Venezolaanse parlement. De Verenigde Staten hebben dit weekend een officieel verzoek ingediend bij Curaçao... om de luchthaven van Willemstad te gebruiken voor op- en overslag... van humanitaire hulpgoederen voor Venezuela. Curaçao wil meewerken, maar heeft wel voorwaarden gesteld aan het verzoek van Amerika. Zo moet onder meer de Venezolaanse president Maduro akkoord gaan met de luchtbrug. De verwachting is dat de landen deze week akkoord gaan. Vandaag gaat de campagne voor de waterschapsverkiezingen van start. Die verkiezingen worden tegelijkertijd gehouden met de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. De Unie van Waterschappen hoopt zo meer mensen naar de stembus te krijgen. Traditioneel is de opkomst voor de waterschapsverkiezing laag. Iets meer dan 40 procent. Het weer, de dag begint met vrij veel zon... maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe... en vanavond kan er wat regen vallen. Het wordt vandaag 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Voor de Koentunnel op de A10 Ring Noord richting Zaanstad staat 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. Op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom 10 minuten vertraging bij Leimuiden.